Uur. Het is van Kersteren met het NOS-journaal. In de Australische stad Cairns is een helikopter neergestort op het dak van een hotel. De piloot is omgekomen bij de crash. Hij was de enige inzittende. Volgens ooggetuigen vloog de heli met hoge snelheid richting het hotel. Een van de wieken van het toestel kwam in het zwem hotelzwembad terecht. Een bejaard echtpaar dat in een suite verbleef op de bovenste verdieping... werd gewond naar het ziekenhuis in Cairns gebracht. De Olympische Spelen in Parijs zijn voorbij. Met een slotceremonie vol optredens is de Olympische vlam gedoofd na twee weken. De ceremonie werd aan de andere kant van de wereld ook afgesloten met optredens in Los Angeles. Daar worden in 2028 de Olympische Spelen gehouden. Nederland is als zesde geëindigd op de Spelen met een recordaantal van 13 gouden medailles.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 Zelensky zei dat er alleen al deze zomer 2000 aanvallen vanuit Koersk op Oekraïne zijn geweest. Volgens hem verdient elke Russische aanval een eerlijke reactie. In Koersk geldt nu de noodtoestand. Moskou heeft extra troepen naar de regio gestuurd. Ook zijn er veel wegblokkades. Ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene is een grote natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op zo'n 35 kilometer van de stad. Om de brand te bestrijden zijn er een paar honderd brandweerlieden ingezet... en daarnaast ook vliegtuigen en helikopters. Het vuur ontstond aan het begin van de middag... en door de harde wind kon het zich heel snel verspreiden. Het weer, het is droog en helder bij een graad of 13. Komende dag loopt de temperatuur snel op. Door de hoge luchtvochtigheid kan het wat benauwd aanvoelen.